Er zijn er regelmatig te weinig slaapplekken voor iedereen. Ook vannacht hebben er weer mensen buiten geslapen. En daarom komt er een tweede aanmeldplek bij, vertelt collega Lars Geerts. In de Noordoostpolder. Het is dus niet de bedoeling dat asielzoekers daar zomaar naartoe kunnen gaan... en eh, daar net zoals in Ter Apel, binnen kunnen lopen. het is vooral de bedoeling dat de overloop vanuit Ter Apel naar band gebracht kan worden. Maar het gaat nog wel even duren voordat dat zover is. Zo'n twee maanden, denkt de staatssecretaris. In die tijd moest de, moet de gemeente nog officieel akkoord gaan en de opvang gebouwd worden. Er is dan plek voor zo'n 250 mensen. KLM is voor de rechter gesleept. Milieuorganisatie Fossiel, Fossielvrij NL vindt hun reclames en claims over duurzaam vliegen misleidend. Het gaat om een campagne onder de noemer Fly Responsibly, dus uh, vlieg verantwoord. Eh, en daar vallen eigenlijk allerlei reclames eh, onder die steeds de indruk wekken dat het mogelijk is om duurzaam te vliegen. Maar dat kan helemaal niet, zegt Fossielvrij NL. KLM-passagiers kunnen bij boeken ook een paar euro extra betalen om de uitstoot van hun vlucht te compenseren. Daar worden dan bomen voor geplant, maar het is niet helemaal duidelijk wat dat precies oplevert. En in Loosdrecht in Noord-Holland gaat vanmiddag een speelveld open dat vernoemd is naar Bibian Mentel. De drievoudig Paralympisch kampioen snowboarden was daar zelf mee bezig voordat ze vorig jaar overleed. Het is een pump track, een kruising tussen een fietscrossbaan en een skatepark. Daar is bewust voor gekozen, zegt Bibians man Edwin, zodat kinderen met een beperking ook kunnen meedoen. Niveauverschillen zijn bij, eh, bij deze sporten gewoon veel minder aanwezig dan dat je bijvoorbeeld gaat tennissen als een valide persoon met iemand in een rolstoel. En, en dat maakt het gewoon ontzettend leuk. Eh, dat was haar grootste droom. En daar willen we gewoon dat er uiteindelijk een, eh, een 12 van in Nederland komen te liggen. Zodat iedereen daar naartoe kan om plezier te maken. Bij het speelveld zijn ook de zijn ook de picknicktafels aangepast... zodat er voor mensen in een rolstoel niet alleen maar plaats is aan het hoofd van de tafel. Het weer. In het oosten breekt de zon door. De rest van het land trekt juist dicht. Later in het noorden een bui. Vannacht en morgenochtend op meer plekken regen. En morgen wordt het ook iets frisser. 18 tot 21 graden.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 is om je verhaal te delen en te bespreken met mensen die dezelfde verslavingsproblematiek hebben. De groep wordt geleid door twee ervaren deskundigen... die ruime ervaring hebben in het helpen en begeleiden van medeverslaafden. Aanmelden kan via 06 199 497 48.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 De Zandvoort Vrouwenkoor is druk aan het repeteren voor het eerste optreden... sinds de coronatijd het koor volledig had platgelegd. De dames gaan vanavond 6 juli optreden in een protestantse kerk aan het Kerkplein. Van half acht wordt er een onderleiding van dirigent Wim de Vries een uur gezongen. De toegang is gratis. Na afloop is er een open schaalcollecte. De volgende is Suzanne en Freek, weg van jou. Ze zegt maar als je gaat vergeet me niet Ik moet lachen en zeg zeker niet Ik ben weg van jou Ze nemen mij nooit weg van jou Het is al laat en ik hoor je praat weer in jezelf Vroeger had je mij voor deze dingen wakker gepeld Nu lig ik hier bij jou En zeg wat is er nou Het is twee uur s'nachts en ik zie je valt langzaam in slaap Als jij een ander was, was dat denk ik al klaar Maar dat je mij versterkt dat is waarom het werkt. Hou me vast en laat me maar zorgen maken. Morgen ben ik vast weer mezelf. Ze zegt maar als je gaat vergeet me niet. Ik moet lachen en zeg zeker niet. Ik ben weg van jou. Ze nemen mij dat weg van jou. Hij zegt als je het opfokt dan geeft het niet. Ik zie geen dingen op die weg van jou Het is eigenlijk wel gek dat je onzeker kan zijn Maar ik beloof je dat ik luister, je moet weten dat wij We blijven echt wel staan Voel jij toch ook wel aan ik heb nog nooit iemand ontmoet met zo'n geduld als jij Als met het water aan je lippen heb je zeeën van tijd En dat je mij versterkt Dat is waarom het werkt Hou me vast en laat me maar zorgen maken. Morgen ben ik vast weer mezelf. Ze zegt maar als je gaat vergeet me niet. Ik moet lachen en zeg zeker niet. Ik ben weg van jou. Ze nemen mij naar weg van jou. Het is maar als je het opvokt, dan geeft het niet. Als ik domme dingen zeg ik meen het niet. Ik ben weg van jou. Ik zie geen dingen op die weg van I am. Estevan, geboren in 1957 in Havana... is een Cubaanse-Amerikaanse zangeres... die vooral in de jaren 80 en de jaren 90 veel hits scoorde. Ze geldt als de succesvolste Latijns-Amerikaanse zangeres aller tijden... en wordt door sommigen ook wel gezien als de Queen of Latin Pop. Met meer dan 150 miljoen verkochte platen wereldwijd... kan zij zich met de grote meten... Ook zij heeft vijf Grammys gewonnen. Na zangeres is Estevan actrice en componist. Gloria Estevan is een van de weinige artiesten die met verschillende muziekstijlen zoveel succes heeft gekend. Tegenwoordig wordt Estevan gezien als de voorloper van artiesten als Shakira en Jennifer Lopez. Omdat de muziek van deze twee artiesten op sommige vlakken in de buurt komen van die van Gloria Estevan. Hier is Always Tomorrow van Estefan. I've been alone inside myself far too long. Never really wanted it that way, but I let it happen. If I could do it all again, my life would be infinitely better than before. I wouldn't waste a moment. Make time for laughing with my friends Make love, make music, make amends Try to make a difference, try to love, try to understand Instead of just giving up, I'd use the power at my command But there's always Yeah. to Z. There is no question. ZFM. Dit was Broken Wings van Mr. Mister. En de volgende is, alleen voor je ogen, For Your Eyes Only, China Eastern. Cosette Zandvoorts Vrouwenkoor. Protestantse Kerk, Kerkplein Zandvoort. Woensdag 6 juli, dus vanavond, aanvang om half acht. De toegang is gratis. Portraits with Pride. Zandvoort Museum. Vanaf 1 juli tot en met 7 augustus. Geopend van woensdag tot zondag van 11 tot 5 uur. De toegang 5 euro per persoon. Museumkaart is gratis. Flow Memory on the Beach. Buitenexpositie Boulevard de Vavage. Vanaf 1 juli tot 5 augustus toegang gratis. Art, Zandvoorts Museum. Vanaf 1 juli tot en met 9 oktober, geopend van woensdag tot zondag van 11 tot 5 uur. Toegang 5 euro, museumpas ook gratis. Open atelier Donna Carbani van Spijkstraat 104. 17 juli van 15 uur tot 18 uur. De toegang is gratis. U kan ook nog de protestantse kerk zomers bezichtigen. De dorpskerk is in de middeleeuwen ontstaan. Door de eeuwen heen is de kerk meerdere keren deels verwoest en steeds weer opgebouwd. Rond 1725 is de kerk gerestaureerd door de heer van Zandvoort Paulus Lood. Hij liet ook een grafkapel aanbouwen om zelf daar later te worden begraven. Ook schonk hij de monumentale herenbank en de preekstoel. Momenteel heeft de kapel de functie van een stille kapel, waar je een kaarsje kan branden. Iedere zondag houdt de protestantse gemeente om 10 uur een kerkdienst. Dan wordt het op een fraaie knipperscheel orgel uit 1849 gespeeld. Zomers is de kerk te bezichtigen op woensdagen van 11 tot 1 uur. got the roses, I've got the wine. With a little luck, she will be here on time. This is the place we used to go with romantic music and the lights down low. And as you stand there amazed at the door, and you're wondering what all this is. mumbles such our promises. All lies and jest. still a man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers in the quiet radio station, let them scare.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 En die is geboren in 1946 en die wordt dus vandaag 76 jaar. Sylvester Stallone, Amerikaanse acteur, cineast en filmregisseur. En die is geboren ook in 46 en die wordt dus ook 76 jaar. En de volgende in de lijst is Gordon, presentator en schrijver en zanger... en is geboren in 1968. En die wordt dus vandaag 54 jaar. Gordon is de artiestennaam en de roepnaam van Cornelis Willem Heukerot... En van 2005 tot en met 2011 maakte hij deel uit van de toppers. En van 2010 tot en met 2013 van Los Angeles, The Voices. In 2009 deed hij met de toppers mee aan de Eurovisie Songfestival... met het door hem geschreven nummer Shine. Op televisie is hij actief als presentator... hoofdpersoon in realityprogramma's... en jurylid bij talentenjachten. Hij bijt daarnaast koffie- en tea rooms uit onder de naam Blushing... Sinds 2013 zet Koorden zich samen met Gerard Joling als Geer en Goor in... als ambassadeurs van de Nationale Ouderenfonds. Hiervoor hebben ze samen meerdere programma's gemaakt. Waaronder Geer en Goor, even geen cent meer te makken. En hier is Gordon met, uit 1992... Kon ik nog maar even bij je zijn. Bij je zijn. delen wat zo gewoon lijkt voor zoveel. Zolang het er maar is. Was je nog maar even hier? Kon ik nog maar even van dat ik je zo mis.